De pensioenen gaan per 1 januari met 0,72% omhoog, terwijl de gemiddelde loonstijging in de zorg- en welzijnssector uitkomt op 2,85%. De pensioenen kunnen worden verhoogd omdat het pensioenfonds weer boven de wettelijke verplichte dekkingsgraad zit. Maar om de stijgende levensverwachting op te vangen blijft de pensioenverhoging beperkt en wordt tegelijk de pensioenpremie verhoogd. Onlangs besloot ook ambtenarenpensioenfonds ABP de pensioenen wat te laten stijgen. Eind vorig jaar zetten de twee grote pensioenfondsen vanwege de sterk gedaalde dekkingsgraad de pensioenen op de nullijn. Maar inmiddels zijn hun vermogens weer boven de kritische grens gekomen. De Belgische politie heeft een van de twee gevangenen opgepakt die gisteren waren ontsnapt uit de gevangenis van Namen. Ze hadden zich verstopt in een schuur in een plaatsje in de buurt van Namen. De andere ontsnapte gevangene is nog voortvluchtig. De twee mannen van 25 en 28 jaar gingen er gisteravond vandoor na een wandeling op de binnenplaats van de gevangenis in Namen. Ze zaten vast voor diefstal en drugsdelicten. In Vietnam is een 60-jarige dissident veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan pogingen om de staat omver te werpen. De voormalige legerofficier is lid van de verboden Democratische Partij van Vietnam en van een actiegroep die pleit voor invoering van een meerpartijenstelsel. Hij was in juli opgepakt voor het verspreiden van propaganda, maar is veroordeeld op grond van een zwaarder vergrijp, namelijk ondermijning van de staat.